Mark met het NOS-journaal. Het kabinet hoopt dat er een volkenrechtelijk mandaat komt voor militair ingrijpen in Syrië. Dat zei minister Timmermans in het Kamerdebat over de Nederlandse steun aan de militaire missie tegen terreurgroep IS. Timmermans zei dat er een mandaat moet zijn om in te grijpen in Syrië, al hoeft dat volgens hem niet altijd te betekenen dat er een resolutie komt van de VN-veiligheidsraad. Een Kamermeerderheid wil een debat met minister Hennis over blootstelling van defensiepersoneel aan kankerverwekkende verf. Uit documentatie in handen van de NOS blijkt dat Defensie al in 1987 wist dat personeel zonder voldoende bescherming werkte met het giftige chroom 6. De SP zegt dat Defensie al ruim 10 jaar niets doet om de risico's te beperken. Het ministerie is bezig met een onderzoek. De SP wil dat het onderzoeksrapport snel naar de Kamer gaat. Dit jaar komt mogelijk een recordaantal buitenlanders naar Nederland. Het worden er ruim 13,8 miljoen, verwacht het promotiebureau voor toerisme MBTC. Het zijn mensen die vakantie komen vieren en zakenlieden. Vorig jaar kwamen 12,7 miljoen buitenlanders naar Nederland. Sterke toename van dit jaar heeft te maken met onder meer de troonswisseling en de heropening van het Rijksmuseum. In een tuin in Brakel bij Zaltbommel heeft tientallen jaren een enorme zeemijn gelegen. Een man belde de politie omdat hij een mortiergranaat had gevonden. Maar toen de bomexperts in de tuin kwamen zagen ze de veel gevaarlijkere zeemijn. Er zat nog 300 kilo springstof in. Volgens de man heeft zijn overgrootvader de mijn in de jaren 30 uit de Waal gevist. Het explosief is gisteren onschadelijk gemaakt. Het weer in het noordwesten van het land af en toe zon, landinwaarts ook een bui. Het is 18 tot 21 graden. Morgen schijnt de zon geregeld en het blijft dan een graad of 20. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staat 115 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt Eemnes 5 kilometer. Op de A2 Utrecht Den bos tussen Afrit Evening en Zaltbommel 15 kilometer. Tijdje stond daar een vrachtwagen met pech stil. Op de A10 de ring oost richting Zaanstad tussen Zeeburg en Kadoelen 5 kilometer. De rechte reishok is dicht na een ongeluk. A12 Utrecht-Den Haag bij Zevenhuizen 5. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij de afrit Berkon Rode Reis 7 kilometer. Een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brinnen Noordbrug zijn twee rijstroken dicht op de parallelbaan.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 Al is je vader ook een knappe man. Hier weet hij toch het fijne nog niet van. Niemand heeft je ooit gezien, nog niemand die je kent. je stem gehoord, maar ik heb je verstaan. Alles wat me toebehoort, dat is voor jou bestaan. dit was ook een eh, verzoekplaat van uh, Jannie Schippers. En ik hoop dat je ervan genoten hebt. De volgende, daar komt hij. En het zijn de Everly Brothers. biljarttoernooi op 5 oktober aanvang 3 uur middags. Het gezelligste en eenvoudigste biljartspel dat er bestaat. En iedereen kan eraan meedoen. Je hoeft alleen maar met de witte bal de rode te raken. Er is wel één probleem. Er staat namelijk een bokkie in de weg. Er zijn mooie prijzen te winnen en er is een schitterende loterij.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 een koninklijke onderscheiding uit aan professor Johan van Bentum... in de aula van de oude Lutherse kerk in Amsterdam. Burgemeester Ruud Nederveen noemde de lange en indrukwekkende staat van dienst... van professor van Bentum universiteitshoogleraar zuivere en toepassige logica aan de Universiteit van Amsterdam. Professor Van Bentum is van enorme betekenis geweest voor het academische landschap in Nederland en voor de internationale wetenschap en heeft gezorgd voor een enorme ontwikkeling in het vakgebied logica. Met een enorme liefde en passie voor wijsheid en kennis heeft Van Bentum verbindingen gelegd over de traditionele grenzen van de wetenschap heen. Verbindingen tussen alfa en beta. Verbindingen tussen wetenschap en maatschappij. Verbindingen van Nederland en China. Met recht kan Van Bentem een bruggenbouwer, een inspirator en leermede genoemd worden. Een wetenschapper van wereldfaam die genoemd en beroemd wordt door vele collega-wetenschappers. Het was de burgemeester een groot voorrecht om Van Bentem mede te mogen delen dat zijn majesteit de koning heeft behaagd hem te benoemen tot de ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. sur le sol, le sombrero sur le nez, en guise, en guise, en guise, en guise, en guise. De parasol, il n'est pas loin de midi, d'après le soleil. C'est formidable aujourd'hui que j'ai sommeil. L'existence est un problème à n'en plus finir, chaque jour, chaque nuit c'est le même. Il vaut mieux dormir. Rien que trouver à manger, ce n'est pourtant là qu'un détail, mais ça suffirait à pousser un homme au travail. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez et and monkeys and monkeys oui, oui, oui, oui De Parasol. Voici venir Cristobal, mon Dieu qu'il est fier. C'est vrai qu'il n'est général que depuis hier il aura terminé sa révolution, nous pourrons continuer tous les deux la conversation. Il est mon meilleur ami, j'ai pari sur lui dit pesos, mais s'il est battu, je n'ai plus qu'à leur dire adios. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. En guise, en guise, en guise, en guise, en guise. Petit tonnerre, il faudrait trouver un gars pour jouer un verre en trois coups de dés. Je ne vois que des tout autour de moi, et d'ailleurs ils ont l'air de tricher aussi bien que moi. Et pourtant j'ai le gosier comme une buvard du buvard, ça m'arrangerait vraiment s'il pouvait voir. Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. En guise, en guise, en guise, en guise, en guise de femme wandelingen op 5 en 9 oktober om half 4 middags. Spot zelfs burlende en strijdende herten tijdens de bronstijd. Tijdens deze wandeling door het Amsterdamse waterleidingduinen... neemt onze gids u mee naar de beste plekken om burlende en strijdende herten te zien. Een fantastisch schouwspel dat u zeker niet mag missen. Om zeker te zijn van een plek tijdens deze wandeling... reserveert u vooraf bij het VVW Zandvoort. Meer informatie Amsterdamse waterleidingduinen. De prijs per persoon is 6,50 en de prijs per kind tot en met 8 jaar is 5 euro. Telefoonnummer 023 5737 933. Ik herhaal 5737 933. En het e-mailadres is marketing@vvvzandpoort.nl. Vandaag zijn de wolkenvelden, maar laat de zon zich ook van tijd tot tijd zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noordwesten... tot plaatselijk 21 in het zuidoosten. De wind is zwak en draait in de loop van de dag naar een oostelijke richting. In het zuidoosten is en blijft de wind zwak en veranderlijk. Komende nacht is er weinig bewolking en er ontstaat plaatselijk mist. De minimumtemperatuur ligt rond de 10 graden en er staat weinig wind. Vrijdag overdag zijn er flinke zonnige perioden en blijft droog. In de middag is het een graad of 20. De wind wordt zuidelijk, zwak tot matig, kracht 3 of minder. Zaterdag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 10 graden. De maximumtemperatuur tussen de 18 en de 22 graden. Er is veel wind uit het zuiden. Zondag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 10 graden. De maximumtemperatuur tussen de 16 en de 17 graden. Er is veel wind uit het noordwesten. Langs de stranden vrij veel bewolking. In het zuiden van het land bewolkt. En er is een enkele lichte bui en een maximumtemperatuur van 16 graden. Cinema Nostalgie Pink Panther of the Revenge uit 1978. Pieter Sellers in Pink Panther of the Revenge. Pieter Sellers terugkerend als struikelende, stompende en vallende inspecteur Clouseau in de wraak van de Pink Panther. Uiteraard is ook zijn aardsrivaal hoofdinspecteur Dreyfus weer van de partij. Zoals gebruikelijk is hij weer de wanhoop nabij. Clouseau schijnt er patent op te hebben om Dreyfus elke keer weer het gekkenhuis in te jagen. Want onze, als zullige inspecteur weer een zaak moet oplossen... vindt er meestal waanzinnige gebeurtenissen plaats. Ontvangst met koffie en thee en cake vanaf 1 uur. De film vangt aan om half 2 en de kosten zijn 7 euro... inclusief belbus, film, koffie en toeslag. Zonder de belbus is het 6 euro. Indien u gebruik wil maken van de belbus, kunt u zich opgeven bij pluspunt telefoon 5717373. Ik herhaal 5717373. De losse kaarten zonder belbus zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Circus Zandvoort. Co en Joke Luiks zijn aanwezig om te helpen bij de instap, in de lift en of naar de stoel. Cinema Nostalgie, een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunststerke Zandvoort en Stichting Pluspunt, is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend en is voor iedereen maar speciaal voor senioren toegankelijk. De website is www.circusandvoort.nl my world. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart your cares behind. Welcome Gemeente en aanbieders slaan handen ineen voor de zorg in de regio Eimond en Zuid-Kennemerland. Maandag 29 september ondertekenden 30 aanbieders van zorg en ondersteuning contracten met de regiogemeente IJmuiden en Zuid-Kennemerland. Hiermee worden de afspraken vastgelegd die zijn gemaakt over het aanbod van maatwerkvoorzieningen voor de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Zo blijft goede zorg en ondersteuning voor de hulpbehoevenden in de regio Eimond en Zuid-Kennemerland ook na 1 januari 2015 beschikbaar. Wethouder Gert-Jan Bluis was namens de gemeente Zandvoort ook aanwezig. Begin oktober benaderen GGD en JGZ Kennemerland 27.000 ouders van jonge kinderen in Kennemerland om mee te doen met de kindermonitor. Vanuit het bevolkingsregister is een willekeurige selectie gemaakt van alle 3 tot 12-jarige kinderen in Kennemerland. Ouders worden gevraagd om vertrouwelijk via internet een vragenlijst in te vullen over de gezondheid van hun kind. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te vormen van de gezondheid van alle kinderen in de regio... is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen. Naast vragen over gezondheid en leefstijl bevat de vragenlijst ook vragen over de opvoedingsstijl van ouders en de hoeveelheid steun die zij daarbij in de opvoeding ontvangen. Saskia Mirelle, projectleider van het onderzoek bij de GGD Kennemerland. Ouders spelen een belangrijke rol in het voorkomen van overgewicht bij kinderen. Door middel van dit onderzoek kunnen we kijken of bepaalde opvoedingsstijlen gezonde eetgewoonten stimuleren. Daarnaast is het belangrijk om te weten in hoeverre kinderen genoeg steun ervaren bij de opvoeding. De resultaten van het onderzoek worden door de gemeente gebruikt bij het opstellen van het gezondheidsbeleid. Het kan bijvoorbeeld nodig blijken om extra voorzieningen op te zetten in de gemeente of op de, in de wijk. Daarnaast kunnen scholen in centra van jeugd en gezin de informatie gebruiken om de activiteiten beter af te stemmen op de behoeften van de kinderen en hun ouders. De resultaten van het onderzoek zijn in 2015 bekend. My lovely woman child, I found you out running wild with someone new. You've been untrue and everybody knows through. but I can't say goodbye. Zandvoort. Zoals u al heeft kunnen horen in ons eerste uur, op zaterdag 4 oktober, is het Korendag in Zandvoort. En het thema is dit jaar, hoe kan het ook anders, Dierendag. De protestantse kerk wordt geheel omgebouwd en in de dierenwinkel aan zee is van alles te koop. En buiten is er een mooie dierentuin met wilde dieren. U hoeft niet bang te zijn, ze zijn erg tam. Daar wij zoveel van dieren houden en vinden dat zij goed verzorgd dienen te worden, hebben wij een leuke actie bedacht. We gaan diverse unieke objecten veilen. Gemaakt door mensen van het koor en hun familie. Kennissen en nog veel meer andere mensen die ons een warm hart toedragen. De opbrengst gaat naar het dierentehuis Kennemerland in Zandvoort. De 22 koren, met in het totaal 800 koorleden... die voor ons van het hele land komen... zullen een aangepast repertoire tegen horen brengen. De beachpopzingers zullen samen met Popcore Co. uit Alkmaar de spetterende afsluiting verzorgen. U kunt kiezen of u de gehele dag wil blijven of een deel van de dag. Blijf op de hoogte en kijk op www.zingeraanzee.nl. Meer informatie, Protestantse Kerk, Poststraat 1 en de aanvang is half elf s morgens en de afloop is ongeveer om 10 uur s avonds. stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair and squeeze you tighter than a grizzly bear. Uh, yes, sir. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen. his daddy's side. That's how our love is gonna keep us tied. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I am inside, then that's how love is gonna keep us tied. Uh-huh. Yes, sir. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Zondag 5 oktober, concert voor kinderen van 5 tot 11 jaar. Vlieg met me mee is een kindervoorstelling waarin drie muzikanten een muzikale reis langs de aardbol maken. In Argentinië ontmoeten ze prinsessen die de tango dansen. Ze reizen door Europa waar ze dronken zigeuners droevige liedjes horen spelen. Ze horen de muziek van de Italiaanse maffiaboeven en Spaanse stierenvechters en in Ierland dansen ze de jig. Met Vlieg met me mee, als centraal thema, is er veel ruimte voor de kinderen om mee te zingen, dansen, klappen enzovoort. Om daarna weer lekker achterover te genieten van de zwingende, spannende, droevige en maar ook zeer virtueze muziek van dit trio. Dit concert, vol dynamiek en interactie, is een uitnodigende voorstelling waar kinderen vanaf jonge leeftijd veel van muziek kunnen leren en genieten. Wij verwachten veel belangstelling voor dit concert. Reserveer dus snel. Zodra het concert om half twee volgeboekt is, organiseren wij om half vier een tweede voorstelling. Locatie, Koetshuis, Kasteel Keukenhof. Concert van 13.30 uur tot 14.30 uur. De Koetshuis is open om kwart voor één. Kaarten volwassenen 7,50, vriendenpas 5 euro en de kinderen vanaf 5 jaar 5 euro. entertainment bij Holland Casino met Nancy Groves. Kom 5 oktober om 4 uur s middags genieten van het optreden van Nancy. Met onder andere muziek van Nora Jones, Michael Dublé, Carol Emerald en John Legend. Zorgt Nancy Groves weer voor een heerlijke jazzy, loungy sfeer deze middag. Entreevoorwaarden, minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. De dresscode is stijlvol en verzorgd. Meer informatie, Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein nummer 7. Prijs per persoon is 5 euro, met uitzondering van de favorite cardhouders organisatie Holland Casino. De website is www.hollandcasino.nl slash Zandvoort.